Ze verdween toen ze vannacht na een feestje op een plezierjacht terugging naar haar eigen boot. Het aantal plof- en ramkraken van geldautomaten is de eerste helft van dit jaar opnieuw gestegen. Er waren er 93 tegen 51 in de eerste helft van vorig jaar. Er werd bijna nooit geld buitgemaakt, maar er was wel steeds veel schade. De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat aan de stijging nu een eind komt... doordat de politie er meer werk van maakt. De vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen gaan komende woensdag verder. De onderhandelingen in Jeruzalem staan onder leiding van de Verenigde Staten. Op 30 juli spraken de twee partijen voor het eerst in drie jaar weer officieel met elkaar... tijdens voorbereidende besprekingen in Washington. Vanwege een dreiging is de luchthaven van de Israëlische badplaats Eilat twee uur dicht geweest. Van het leger mochten vliegtuigen niet meer landen of vertrekken. De maatregel hield verband met de toegenomen dreiging van militanten in de nabijgelegen Sinaï-woestijn in Egypte. Medewerkers van hulpdiensten hebben de luchthaven van Nairobi geplunderd tijdens en na de brand die gisteren de aankomsthal verwoestte. Dat zeggen Keniaanse functionarissen die anoniem willen blijven. Er zou elektronica zijn gestolen en geld uit een pinautomaat, ook door de politie. Een veiligheidsfunctionaris zei dat de brand niets te maken heeft met terrorisme, maar dat nog niet duidelijk is of de brand een ongeluk was of is aangestoken. Vitesse is in de derde voorronde van de Europa League uitgeschakeld. De club uit Arnhem verloor thuis in blessuretijd met 2-1 van het Roemeense Petrolul Poiesti. De eerste wedstrijd was geëindigd in een gelijkspel. Het weer nog. Vannacht kan het afkoelen tot onder de 10 graden. Morgenochtend in het noordwesten enkele buien. Later in de hele noordelijke helft van het land. Er komt ook zon en het wordt zo'n 21 graden. Dit... ZFM song. think about The pieces of me everywhere were falling down. van Zandvoort, op 106.9 FM.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 Then we could take back the night. Come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your. breath. right, then raise your glass and let's take back the night. Oh, take back the night.